Alleen al in één ziekenhuis in de stad Benghazi zouden 35 lichamen zijn binnengebracht. De protesten in Libië zijn al dagen aan de gang. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in totaal meer dan 80 betogers doodgeschoten. De onrust in de Arabische wereld lijkt ook over te slaan naar Kuwait. Daar gingen zeker duizend mensen de straat op, voornamelijk immigranten die meer rechten eisen. De demonstratie werd door de politie neergeslagen. Of daar gewonden bij zijn gevallen is onduidelijk. Ook in Jemen en Bahrein is gisteren hard opgetreden tegen demonstranten. In Jemen vielen zeker drie doden. In Bahrein is sprake van tientallen gewonden. In het noorden van Afghanistan zijn drie Duitse militairen doodgeschoten door een Afghaanse collega. Dat gebeurde gisteren in de provincie Baghlan, een buurprovincie van Kunduz. De Afghaan begon na een patrouille om zich heen te schieten en raakte daarbij negen Duitsers. Drie van hen zijn in de loop van de dag overleden. De Afghaan werd tijdens zijn actie doodgeschoten. Minister Opstelten ziet niets in het idee van PVV-leider Wilders om rechters maar voor vijf of zes jaar te benoemen. In het tv-programma Pauw en Witteman zei opstelte dat we leven in een land met scheiding der machten. Volgens de minister horen daar onafhankelijke rechters bij die voor het leven worden benoemd. Wilders wil dat om de vijf of zes jaar wordt getoetst of rechters wel zwaar genoeg straffen. Een Amerikaanse seriemoordenaar heeft zijn 49ste moord bekend. De man, die bekend staat als de Green River Killer, kreeg in 2003 levenslang voor de moord op 48 vrouwen. Hij zei toen al dat hij veel meer moorden op zijn geweten heeft, maar die konden niet worden bewezen. Nadat eind vorig jaar de resten waren gevonden van zijn 49ste slachtoffer, heeft hij die moord nu ook officieel bekend. Het weer, veel bewolking met een toenemende oostenwind, vooral in het noorden van het land.